Jan van der Putten met het NOS-journaal. 9 uur vanavond mogen ruim 13 miljoen kiezers hun stem uitbrengen. Dat kan onder meer op ruim 60 treinstations, een stuk meer dan in 2012. Er zijn ook bijzondere stembureaus, bijvoorbeeld op de eilanden van natuurgebied de Wadden. En in Zevenhuizen bij Rotterdam is een drive-in stembureau. Op sommige plekken kon vannacht al worden gestemd. In de laatste peilingen gaat de VVD net aan kop, gevolgd door PVV en CDA. En daar weer achter staan D66 en Groen. Links. De Turkse gemeente Gaziantep dreigt de stedenband met Nijmegen te verbreken... als de stad geen afstand neemt van de Nederlandse regering... in de diplomatieke rel met Turkije. Burgemeester Bruls zegt dat hij niet van plan is daar gehoor aan te geven. Hij vindt het jammer dat de politieke beslommeringen ook de stedenbanden gaan bepalen. Bruls heeft het nieuws gelezen op de website van de gemeente Gaziantep. Officieel heeft hij nog niets gehoord van het verbreken van de banden. In Amsterdam in Limburg heeft de politie vannacht een man in zijn been geschoten na een achtervolging. Agenten wilden in Brunsum een automobilist aanhouden die nog een boete had openstaan. Maar toen hem om zijn papieren werd gevraagd, reed hij weg. De politie zette de achtervolging in. In Amsterdam ramde de auto een politiewagen en daarna werden de drie inzittenden gearresteerd. Daarbij is geschoten. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Nieuw-Zeeland heeft last van bijendieven. Criminele organisaties stelen honingbijen en hopen die met flinke winst te kunnen verkopen. Honing is duur in Nieuw-Zeeland en de export naar vooral China en Hongkong levert steeds meer op. Deskundigen spreken van een nieuwe goudkoorts. In de tweede helft van vorig jaar kreeg de politie van Nieuw-Zeeland 400 meldingen van bijen of honingdiefstal. Het weer rustig en droog met bewolking en zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen meer zon en 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit van de ANWB. Opvallend weinig files in de Randstad. Alleen wat vertraging op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden bij Almere Poort 4 kilometer. Vertraging net aan 5 minuten. En de N201 uit Horen richting Hoofddorp is tussen Uithoren en meer afgesloten.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 Ooh, we go out at night, and the world starts feeling right. And she don't care about Hollywood. I know you don't believe it, but this time I really mean it. I hope it's clearly understood. label, want ik als gemaakt kan, dan blijf ik doorgaan.